Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Canada trekt zich terug uit het verdrag van Kyoto. Daarmee is het het eerste land dat zich terugtrekt uit de overeenkomst die in 1997 werd gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Volgens de Canadese minister Kent van Milieu is het verdrag eerder een belemmering dan een oplossing voor het klimaatprobleem. Canada voldeed al langer niet aan de eisen die het Kyoto-protocol stelt. Door zich terug te trekken hoeft het land geen emissierechten meer te betalen. Bekendmaking komt een dag na het eind van de klimaattop in Durban. Daar lieten behalve Canada ook Japan en Rusland al doorschemeren... weinig meer in het verdrag van Kyoto te zien. Zorgverzekeraar Achmea stopt met het extra betalen voor ingrepen met dure operatierobots. Apparaten worden vooral gebruikt bij prostaatingrepen. Ze zouden minder belastend zijn voor patiënten dan kijkoperaties. Maar volgens Achmea is dat helemaal niet aangetoond. Het College voor Zorgverzekeringen vindt dat ziekenhuizen onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf kunnen voortaan opnieuw voor de rechter worden gedaagd. Tot nu toe kon iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden vervolgd. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een wetsvoorstel om dat wel mogelijk te maken. Turner Epke Zonderland en zwemster Ranomi Jojo zijn op het NOS Sportgala in Den Haag uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Sportploeg van het jaar werden de Nederlandse honkballers, die vorige maand voor het eerst de wereldtitel veroverden. En hun coach Brian Farley werd gekozen tot trainer van het jaar. Keeper Edwin van der Sar, die dit jaar afscheid nam, kreeg de Fanny Blankers-Koenprijs voor zijn hele sportieve carrière. Dan het weer vanuit het westen regen en de wind trekt flink aan. Langs de kust stormachtige wind en op de Wadden is er korte tijd kans op windkracht 9. In de ochtend eerst onstuimig, maar in de middag wordt het wat droger.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 Yeah. I'm sexy and I am know. 9. parachute cão fijne dagen en een voors.